Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Turkije heeft sinds januari duizenden Syrische vluchtelingen teruggestuurd naar Syrië... en daarmee de internationale regels geschonden. Dat zegt Amnesty International. De organisatie heeft drie dagen lang getuigenissen opgetekend van vluchtelingen in Zuid-Turkije. PvdA-leider Samsom zei in Nieuwsuur dat het een reden is om de EU-deal met Turkije op te schorten en vindt dat de Europese Commissie direct met de Turkse autoriteiten moet afspreken dat dit moet stoppen. Anders gaat de afspraak tussen de EU en Turkije gewoon niet door. Terugsturen van vluchtelingen naar Syrië is in strijd met internationale verdragen en daar moet Turkije zich aan houden, zei Samson. Premier Rutte vindt dat er meer geld moet naar veiligheid. Dat zei hij in Washington in een gesprek met studenten van de American University. Rutte vindt bovendien dat privacy het soms moet afleggen tegen veiligheid. Op een vraag over de aanslagen in Brussel zei Rutte dat de wetgeving moet worden aangescherpt, ook als de privacy hierdoor in het geding komt. Verder moeten de Europese inlichtingendiensten beter en sneller samenwerken, vindt Rutte. De premier is in Washington voor de nucleaire top. Daar worden afspraken gemaakt om nucleair terrorisme te voorkomen. De vader van Dasha Grasma uit Hilversum heeft een documentaire gemaakt over de laatste uren van zijn dochter. Het meisje kwam in november om het leven toen ze na een avond stappen werd aangereden door een trein. De politie gaat ervan uit dat ze zelfmoord pleegde. Maar de vader vindt dat niet goed is onderzocht of haar dood een ongeval was onder invloed of een misdrijf. Hij hoopt met de documentaire sluitende antwoorden te krijgen. De video van bijna 50 minuten staat op het YouTube-kanaal van RTV NH. Het weer vannacht helder, in het noorden kans op nachtvorst. In de rest van het land een paar graden boven nul.